Dik Hark met het NOS-journaal. De nationale ombudsman wil van minister Opstelpraken informatie zijn gemaakt over de vicepresident van de Raad van State. Ook vraagt hij of er wel een advertentie moest worden geplaatst en of de schijn van partijdigheid is voorkomen. Vrijdag droeg het kabinet minister Donner voor als nieuwe vicepresident. En over de procedure zijn veel vragen gesteld, onder meer door de oppositie. Drie mensen hebben bij ombudsman Brenninkmeijer geklaagd. Die wil nu eerst opheldering van het kabinet. Pas als hij daarop antwoord heeft, beslist hij of hij zelf een onderzoek instelt. SGP en D66 willen de bezuiniging op chronisch zieken en gehandicapten verzachten. Het kabinet wilde de gemoedkoming voor die groep voortaan laten afhangen van het inkomen. SGP en D66 zijn het met dat principe wel eens, maar vinden dat het plan in sommige gevallen onevenredig hard uitpakt. Volgens hen kunnen gezinnen met meer dan één chronisch zieke of gehandicapte er 2000 euro per jaar op achteruit gaan. Ze stellen daarom voor deze huishoudens niet meer dan één tegemoetkoming te laten verliezen. De NOS-correspondent in China, Wouter Zwart, wordt eind volgend jaar correspondent in de Verenigde Staten. Hij volgt daar Elko Bos van Roosentaal op, die na de presidentsverkiezing in de Verenigde Staten stopt. De wisseling van de wacht past in het beleid van de NOS om correspondenten na een aantal jaar van standplaats te laten wisselen. Wouter Zwart begon vijf jaar geleden als correspondent in China, van waaruit hij ook de omliggende landen volgt voor de NOS. In Luik worden de slachtoffers herdacht van de aanslag van vorige week. Onder aanwezigen zijn koning Albert, prins Filip, prinses Mathilde en premier Di Rupo. De stille plechtigheid begon om 12 uur op het plein in Luik, waar een crimineel vorige week dinsdag met vuurwapens en handgranaten een bloedbad aanrichtte. Vier mensen kwamen om het leven voordat de dader zichzelf door het hoofd schoot. Het weer wisselend bewolkt en hier en daar een bui. Temperatuur 5 graden in het oosten en een graad of 8 in het westen. Morgen opnieuw bewolkt met vooral in de ochtend kans op regen. En het wordt dan gemiddeld 6 graden. Dit was het. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 Wish I was at home. Zandvoort.